Amber met het NOS-journaal. Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen niet langer op grote schaal metadata van haar burgers verzamelen. Die bevoegdheid valt onder de Patriot Act, die om 6 uur Nederlandse tijd afloopt. Een alternatief is nu de Freedom Act. Daarmee kunnen de inlichtingendiensten na toestemming van de rechter... metadata van telecomdiensten inzien, maar niet meer opslaan. De Freedom Act werd eerder al aangenomen door het Huis van Afgevaardigden, maar kwam niet door de Senaat. Waarschijnlijk wordt morgen of woensdag opnieuw gestemd en haalt die wet het dan wel. FIFA-voorzitter Sepp Blatter heeft bij de toewijzing voor het WK in 2022 niet op Qatar gestemd. Dat heeft een directeur van de FIFA gezegd op de Duitse tv. Het is vrij uitzonderlijk dat de FIFA iets loslaat over de geheime stemming. Qatar kreeg uiteindelijk het WK wel toegekend. En daar kwam veel kritiek op, omdat het in het Midden-Oosten zomers veel te heet zou zijn om te voetballen. Ook toen verhalen de ronde over corruptie bij het toekennen van de WK's in Rusland en Qatar. In de Colombiaanse havenstad Buenaventura zitten zeker 400.000 mensen zonder stroom na een aanslag op een hoogspanningsmast. Volgens de marine is het het werk van de militante beweging FARC. De mast stond op zo'n 27 kilometer van Buenaventura in landelijk gebied. Wanneer de stroomvoorziening weer is hersteld hangt onder meer af van de begaanbaarheid van het gebied en het weer. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Washington bij de Nederlandse ambassade aangekomen voor het begin van hun bezoek aan de VS. Ze hebben gisteravond gedineerd met de ambassadeur en vooraanstaande Amerikanen. Het bezoek aan de Verenigde Staten duurt nog tot woensdag. Er staat onder meer een ontmoeting met president Obama op het programma. Het weer vanochtend eerst veel bewolking. Later is er af en toe zon, maar ook nog kans op een bui.